van 6 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De hitte dreigt problemen te veroorzaken voor de energiebedrijven. Als het nog warmer wordt, dan mogen ze hun koelwater niet meer lozen in rivieren. Netbeheerder Tennet houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Door de hitte zijn er ook zorgen over het drinkwater. Waterbedrijf Vitens meldt dat er 60% meer wordt gebruikt dan normaal. En dat kan leiden tot wisselende druk in het leidingnet. Dirk Scheringa wilde dat Gerrit Salm in 2008 de DSB-bank zou gaan leiden. Dat blijkt uit een reactie van het bestuur van de DSB-bank op het rapport van de commissie Scheltema. Die had kritiek op het feit dat Scheringa zowel directeur als eigenaar van de bank was. Nu zegt Scheringa dat hij zelf ook al op zoek was naar een andere directeur en dat hij daarvoor Salm heeft gevraagd. Maar die koos voor ABN AMRO. Het aantal militairen dat gaat helpen bij de terugtrekking van Nederland uit Oeroesgan is verder teruggebracht tot 700. Aanvankelijk zouden er 1400 militairen gaan en onlangs werd dat aantal al teruggebracht tot 1000. Defensie heeft nu besloten dat het met nog minder toe kan. Dat komt vooral doordat veel materieel wordt doorverkocht aan de Amerikanen en de Australiërs. Minister De Jager geeft per 15 september het spaarloon vrij. Hij komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Normaal komt het geld na vier jaar vrij. Volgens De Jager gaat het om een bedrag van zo'n 4 miljard euro aan spaartegoeden. De minister verwacht dat 15% van dat geld meteen zal worden besteed. Mark Cavendish heeft de zesde etappe in de Tour de France gewonnen. Net als gisteren was hij in de eindsprint de sterkste. De Amerikaan Ferrer werd tweede en de Italiaan Petacchi derde. De etappe van Montargis naar Gagnon was met ruim 227 kilometer de langste van deze Tour. In het algemeen klassement veranderde aan de top niets. Cancellara blijft de drager van de gele trui.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 Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 100.